Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In België zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen... en ook de verkiezingen voor de provinciale raden. Veel aandacht zal uitgaan naar de Vlaams-nationalistische partij N-VA van Bart de Wever. De Wever is burgemeester van Antwerpen. Daar heeft hij hard opgetreden tegen probleemjongeren. En dan maakt hij ook veel werk van de bestrijding van drugscriminaliteit. Het UMC Utrecht heeft een nieuwe methode ontwikkeld om preciezer te kunnen werken bij hart- en vaatziekten. Met een nieuw rekenmodel kan worden bepaald welke medicijnen bij welke patiënt het beste werken. En er kan ook mee worden berekend hoe groot de kans is dat iemand een hart- of vaatziekte krijgt. Met de methode kan bijvoorbeeld preciezer worden bepaald hoeveel een speciale patiënt nodig heeft van een bloedverdunner. Op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad heeft paus Franciscus aartsbisschop Romero en paus Paulus VI heilig verklaard. Er waren tienduizenden gelovigen bij de ceremonie. Romero was aartsbisschop van El Salvador tijdens de militaire junta in de jaren 70. Hij kwam op voor de armen en maakte zich sterk voor mensenrechten. In 1980 werd hij doodgeschoten tijdens een mis. Paus Paulus VI was paus tot 1978. Die werd heilig verklaard vanwege het herstel van het ongeboren kind. Hij verbood het gebruik van anticonceptie. Voor de kust van Texel is een bultrug gesignaleerd. Sinds het verbod op de walvisjacht is het aantal bultruggen wereldwijd weer toegenomen. Vooral jonge dieren komen de laatste tijd geregeld in de Noordzee zoeken naar voedsel, zoals haring. Anders dan potvissen, die hier terechtkomen doordat ze zijn verdwaald en die het niet redden, kunnen bultruggen goed in ondiep water leven. Het weer droog en vrij zonnig. Hier en daar wat hoge bewolking. Het is 22 tot 26 graden. De rest van de dag en vanavond blijft het droog. Morgen opnieuw warm voor de tijd van het jaar. Met iets meer wolken, meest droog en heel plaatselijk een bui.